3 uur. Levi van Eck met het NOS-journaal. België neemt voorlopig geen nieuwe maatregelen in de strijd tegen het coronavirus. Vanochtend was er een regeringsoverleg omdat het aantal besmettingen oploopt. Afgelopen week waren er 61% besmettingen meer dan een week eerder. Besloten is dat het bij de bestaande maatregelen blijft... maar dat er wel beter moet worden gehandhaafd. Minister van Binnenlandse Zaken de Krem zei dat er strenge controles komen. Bijvoorbeeld op het afstand houden en de sluitingsregels in de horeca. Na de aardbeving vanmorgen bij Startenhuizen in Groningen... zijn tot nu toe drie schademeldingen binnengekomen. De beving had een kracht van 2,3. Het was de derde keer deze week dat het gaswinningsgebied in Groningen werd opgeschrikt door een aardbeving. Afgelopen dinsdag was er een beving van 2,7 in Loppersum. Dat was de zwaarste van dit jaar. Toen kwamen er in een paar dagen tijd zo'n 800 meldingen binnen. De Europese leiders hebben in Brussel meer tijd nodig voor onderling overleg... voordat ze kunnen beginnen aan de plenaire vergadering. Die zou om 12 uur vanmiddag beginnen, maar is voorlopig uitgesteld. De 27 lidstaten proberen een akkoord te bereiken over het coronaherstelfonds en de meerjarenbegroting... Nederland praat nu met de andere zogenoemde zuinige landen over voorstellen van voorzitter Michel. Zowel de Franse president Macron als de Duitse bondskanselier Merkel denken dat het mogelijk is om vandaag een deal te sluiten. De mensen in Hees die gisteravond onmiddellijk hun huis uit moesten vanwege instortingsgevaar, mogen voorlopig niet terug. Morgen begint er een onderzoek. Bij zeven rijtjeshuizen is het schuine dak verzakt. De bewoners mogen vandaag alleen nog even terug om wat spullen te halen. De huizen met scharnierdaken zijn zo'n 15 jaar oud. Het weer, een mix van wolken en zon. Tot de avond blijft het op de meeste plaatsen droog. Het wordt 20 graden aan zee en 26 in het binnenland. Vanavond en vannacht plaatselijk wat regen.